uur. Door albegens met het NOS-journaal. De kloof tussen werkenden met een vast contract en flexwerkers is te groot. En als de arbeidsmarkt niet snel en drastisch wordt aangepakt... dreigt Nederland zijn hoge welvaartsniveau te verliezen. Dat zegt de commissie die onderzoek deed in opdracht van het kabinet. Flexwerkers zijn vaak laag opgeleid en niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid... en door de onzekerheid durven ze weinig te investeren in hun opleiding en toekomst. Werkgevers hebben door het hoge verloop te weinig aandacht voor de scholing van hun personeel... en daardoor dreigt Nederland internationaal achterop te raken. Vooral werkenden met kinderen hebben dit jaar meer te besteden. Uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat deze gezinnen er gemiddeld 1,5 tot 2,5 procent op vooruit gaan. Er zijn ook uitschieters tot 4,5 procent. Volgens het Nibud profiteren de werkenden met kinderen van de gestegen lonen en van overheidsmaatregelen zoals de verhoging van de arbeidskorting. De koopkracht van niet-werkenden en gepensioneerden stijgt met minder dan 1% veel minder hard. Dat komt doordat pensioenen niet worden geïndexeerd en uitkeringen minder hard stijgen dan de lonen. In de Chinese stad Wuhan zijn het vliegverkeer en het openbaar vervoer stilgelegd... om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen. Omdat veel mensen op het laatst probeerden om de miljoenenstad toch te verlaten... is het station afgesloten door politieagenten en ordentroepen. troepen nieuwe coronavirus heeft bijna 600 mensen besmet. 17 zijn eraan overleden. Bij het bestrijden van de bosbranden in Australië... is een Amerikaans blusvliegtuig neergestort. Alle drie de inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het zijn Amerikanen die verongelukten met een C-130 Hercules blusvliegtuig uit Oregon. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt met kans op nevel en mist. Het kan miseren en het wordt 4 tot 7 graden. Ook morgen en zaterdag blijft het grijs en vanaf zondag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp. Op de A10 knopend de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgedam. Een half uur vertraging door een ongeluk.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 Tel ook een half uurtje mee. Van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen eh, Nederland, eh, Zandvoort. Het is, eh, het is reeds vijf over acht hier bij ZFM. En ja, ik mag hier weer een, een uurtje of twee jullie komen vervelen. En nou, dat is goed plan, denk ik. Hé, dan gaan we hele mooie muziek draaien. En we hebben wat nieuws over Zandvoort. En we hebben gewoon leuke dingen, dus wat dat betreft... Ik heb even de orkest eh, eens even het stemmen. Het is belangrijk dat eh, straks eh, alles goed, goed in, in, in tune is. Belangrijk, ja. Het is toch een beetje donker. Het is toch een beetje miserig. Het mist een beetje. Maar dat mag de pret niet drukken, dames en heren, appels en peren. Bodyguard, zo heet het beentje En eh, DOS Drive It bij eh, ZFM. Goedemorgen. Beloofd is beloofd. De leukste platen hier bij ZFM. Ken deze nog? Dit is eh, mijn vriend Robbie zelf.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 Time flies. En je luistert naar ZFM met de allerbeste en de allergoeste en de beste en de fijnste en de leukste. En nou... Bij daar, ZFM in de morgen. En daar luister je naar. Hier is Supertramp. Goodbye Stranger. It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. just can't tell. some they will and some they won't. And some it's just as well. Trump eh, hierbij eh, zetten we hem. Goedemorgen allemaal. <clears throat> Tien voor half negen bijna. En wat wordt het weer vandaag? Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het bewolkt in Zandvoort met een maximum van 7 graden en een minimum van 2. Het is op dit moment 7 met mist. Het is mistig, dus kijk uit eh, als je in stapt. Altijd voorzichtig doen, heel belangrijk. en de mooiste muziek. Hier is Alan Parsons met zijn eigen project. Ignorance is bliss. I find this paradise and rest beside a river. No need to walk another mile. It seems like that wishes could provide. Project. 6 minuten 45 lang. Prachtige plaat, prachtig. Gewoon prachtig. Het zijn trouwens allemaal mooie platen. Niets van gelogen hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort, 5 voor half 9. You wanna get down? Tell me. En hier zijn Cool en The Game. Om een beetje wakker te worden. You wanna get down? And get down. You wanna get down? get down. get down. You wanna get down? You get down?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 Uh, do you wanna get out? Uh, oh, what you gonna do? Uh, get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down if it. you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Get down on it. Get down Get down on it. Get down on it. Bijna half negen bij ZFM. Lekker kopje koffie erbij. Goedemorgen. Met The Cool and the Gang. En eh, Get Down On It. Maar dat had je volgens mij al in de gaten. Dat is niet zo moeilijk, hè?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 Here's Whitney Houston. It can really put your body to the test. And love will save today. You try so hard to make sure everything goes right. And you find you've only wound up with a mess. situation Houston. Helaas, ze is er niet meer. Ah, ze komt wel aardig zingen hoor. Dat wat weer? Ehm, als je Visit Zandvoort eh, op de internet uh, intypt... visitzandvoort.nl, dan krijg je de nieuwe site van VVV eh, Zandvoort. En die ziet er goed uit hoor. Dan kan je alles ehm, zien wat er allemaal in ons dorp gebeurt het strand, het dorp, het circuit, de natuur. Kan je allemaal informatie krijgen voor diverse talen. En, uh, in Engels en in Duits. En uh, eh, top gedaan. Hier is Ellen Clark bij ZFM. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.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 You may have gone. they came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. Clark en vader. Eh, vader en Friend. En eh, een tijdje geleden alweer. En eh, Ellen is natuurlijk een ex-Zandvoorter. Heeft al jarenlang in Zandvoort gewoond en gewerkt. En op 28 februari komt de film uit bij Netflix. De, de Drive to Survive 2 is eigenlijk een soort van documentaire. Dan weet je dat. I everything I wanted. Here's barely Billy Eilish. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been enough. knap hoor. En ze zingt heerlijk. Goedemorgen Zandvoort. Bijna tien voor half uh, negen. Tien voor negen. zetten we hem De mooiste platen. De beste muziek. De meeste informatie. En wat wil je nog meer? Hier Zandvoort. Het is mistig, dus kijk uit.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 Eh, dat het in Nederland is, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat is leuk om te horen, joh. Dat heb je mooi verteld. Ik ben alleen de komende twee weken even afwezig. Maar ja, daarna zijn we weer keihard aanwezig. wie hebben we hier? Stevie zelf. Oh, een goede plaat. Hier is I Wish. Goedemorgen, Zandvoort. Songs in the Key of Life uit 1976 was dit eh, I Wish. Dit is de laatste, denk ik, voor het eh, nieuws en het weer. Nou, nog een klein stukje. In the Here's Chris ja bij ZFM. En I Can Hear Your Heartbeat. natuurlijk hoor je dat. Nou, nogmaals, je krijgt zo eh, weer en verkeer. En daarna zijn we weer terug op dit vrolijke radiostation ZFM voor elke zandvoorter.